uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De gasraten zijn dit jaar lager dan verwacht. Minister Dijsselbloem zei in het televisieprogramma Pauw... dat er tot nu toe anderhalf tot 2 miljard euro minder is binnengekomen... dan waar hij op had gerekend. Dat komt doordat de gaswinning in Groningen is teruggeschroefd... en door de lagere gasprijs. Volgens de minister leidt dat niet tot acute problemen voor de schatkist. Het tekort kan worden opgevangen doordat het overheidstekort sneller terugloopt dan verwacht. De ouders van Michael Brown, de zwarte tiener die vorig jaar werd doodgeschoten in Ferguson, stappen naar de rechter. Ze beginnen een civiele procedure tegen de agent die hun zoon doodschoot. Gisteren bepaalde de Amerikaanse justitie dat de agent niet wordt vervolgd, omdat hij schoot uit zelfverdediging. De ouders van Brown zeggen dat ze nieuw bewijs hebben dat een duidelijker beeld schept van wat er precies is gebeurd. De dood van de ongewapende Brown leidde vorig jaar tot rellen in Ferguson. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Acteur Harrison Ford is vlakbij Los Angeles neergestort met een klein vliegtuigje. Volgens lokale media is hij zwaar gewond. Ford was vlak daarvoor in een antiek tweepersoonstoestel opgestegen op de luchthaven van Santa Monica. Wat er precies misging is niet duidelijk. De 72-jarige acteur is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij vliegt al jaren en hij was ook al eerder betrokken bij ongelukken. Directeur Slachter van Omroep Max begint een eigen verzorgingstehuis. Dat doet hij om te bewijzen dat met het beschikbare geld ook mogelijk is goede verpleeghuiszorg te bieden. in het televisieprogramma Pauw. Volgens Slachter is de kwaliteit in veel verzorgingshuizen onder de maat. Waar het tehuis van Slachter komt te staan is nog niet bekend. Het moet eind volgend jaar opengaan. Dan nog het weer op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Het koelt af naar een graad of twee.